Zes uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. President Trump heeft de vorige week ontslagen FBI-topman Comey in februari gevraagd om het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. De New York Times heeft een memo van Comey daarover in handen. Flynn stapte in dezelfde maand op nadat openbaar was geworden dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Comey werd op zijn beurt vorige week ontslagen door Trump. Die vond dat de FBI-baas slecht functioneerde. Chemiebedrijf DuPont wist al decennia van de gevaren van de stof C8, meldt het AD. Amerikaanse documenten uit de jaren 80 zouden aantonen dat DuPont toen al overwoog om C8 niet meer te gebruiken vanwege de gezondheidsrisico's. Pas in 2012 stopte het bedrijf ermee in de fabrieken in Dordrecht en Amerika. De VVD heeft de afgelopen jaren de belastingwet overtreden, meldt NRC Handelsblad. Volgens de krant deed de partij dat door geen inzicht te geven in de financiën van vier eigen stichtingen die geld doneerden aan de VVD. NRC schrijft dat er sinds de benoeming van partijvoorzitter Henry Keizer in 2014 minder details over de financiën zijn verstrekt, terwijl de partij had toegezegd dit juist wel te zullen gaan doen. Het aantal Nederlanders van 100 jaar of ouder is de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Op 1 januari waren het er 2225, meldt het CBS. De toename komt door de stijgende geboortecijfers in de vorige eeuw en doordat mensen gemiddeld langer leven. Het CBS verwacht dat de groei van het aantal 100-plussers doorzet tot 4000 in 2031. Op een veiling in Duitsland heeft een boek van Maarten Luther 1,1 miljoen euro opgebracht. Het gaat om de eerste uitgave uit 1517 van Luthers beroemde 95 stellingen... waarin hij van leer trok tegen de wereldse invloeden op de kerk. Volgens de overlevering spijkerde hij in 1517 zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in het Duitse Wittenberg. Het boek werd kort daarna gedrukt. Het weer overdag overwegend droog en zonnig bij 23 tot 28 graden. Morgen wordt de warmte verdreven door onweer.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 don't see what I see. But every time she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 trying to talk to you, darling. Trying to walk with you, darling. Do you hear me? And no, no, no, no, nobody can stop it. The love you got for me. And every time I look out of my seat they their chest.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 ZFM. Langzaam droogt het zoute water op je hart. En gaf mijn tenen dieper in het zand. Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik Vanavond is vanavond van ons twee. Urenlang lig ik naast jou. doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. you know I got www.zfmzandvoort.nl ZFM I've been hearing symphonies Before all I heard was silence A rhapsody for you and me wasted. Didn't understand you were waiting as I dove into the water. I stand as a broken man, but I found my friend.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 uh-huh. Hello, good looking. Hello, darling. Uh-huh. Hello, good looking.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 神，哈哈。